Chemiepak uit Moerdijk draait op voor de kosten van het opruimen van verontreinigd bluswater... na de grote brand van drie jaar geleden. Dat heeft de Raad van State bepaald. Het gaat om ruim 11 miljoen euro dat betaald moet worden aan waterschap Brabantse Delta. Chemiepak ging na de brand failliet. Het is daardoor niet duidelijk of en hoe het geld aan het waterschap kan worden uitgekeerd. De politie heeft een verdachte op het oog van het bedreigen van burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. De verdachte heeft vermoedelijk een psychiatrische achtergrond en woont buiten de regio Rotterdam. De politie wil alleen kwijt dat de verdachte niet is aangehouden en dat er geen verband is met de bekerwedstrijd Ajax-Feyenoord van vanavond. Werkzaamheden aan wissels leiden op een aantal trajecten tot vertraging voor treinreizigers, zegt ProRail. Na de ontsporing vorige week van een intercity bij Hilversum onderzocht ProRail uit voorzorg 500 soortgelijke wissels. Vergelijkbare defecten zijn niet gevonden, wel worden wissels opnieuw afgesteld of onderdelen vervangen. Door dat werk rijden er minder treinen. De politie in Den Bosch is op zoek naar twee inbrekers die in een fastfoodrestaurant mogelijk besmet zijn geraakt met asbest. Vanwege asbestgevaar was het pand afgezet met linten en borden. De twee mannen braken vanochtend toch in, maar hebben niets meegenomen. De politie adviseert het tweetal om zich voor hun eigen bestwil te melden en een medische controle te ondergaan. Regisseur Quentin Tarantino heeft de stekker getrokken uit zijn nieuwe project The Hateful Eight. Hij had het script voor de western aan zes mensen gegeven en via één van hen is het uitgelekt. Daarover is Tarantino woedend. Hij was eigenlijk van plan om de film volgende winter op te nemen.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 ZFM. ritme van Zandvoort.